Premier Balkenende typeerde de verloren finale in Johannesburg als zo dichtbij en toch net niet. Hij zei dat de teleurstelling nu plaats moet maken voor trots voor de manier waarop Oranje zich heeft gemanifesteerd. De spelers zijn inmiddels aangekomen bij koningin Beatrix op Paleis Noordeinde. 84% van de meisjes tussen 15 en 25 jaar krijgt wel eens te maken met grensoverschrijdend seksueel gedrag, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dat kan van alles zijn, van ongevraagde seksuele opmerkingen tot het opgestuurd krijgen van porno of zelfs verkrachting. Van de jongens heeft 66% er wel eens te maken mee gehad. Volgens de onderzoekers moeten jongens en meisjes beter met elkaar praten over wat ze wel en niet willen. Minister Klink wil dat medisch specialisten niet meer gaan verdienen dan 285.000 euro. Het minimum is 128.000. Dat staat in een voorstel dat Klink aan de belangenbehartigers van de specialisten heeft gestuurd. Klink wil het budget van de specialisten met bijna een miljard euro korten. De specialisten verdienden vorig jaar zo'n 700 miljoen meer dan was begroot. Dat komt onder meer door een fout in het declaratiesysteem. De specialisten zijn fel tegen de bezuinigingsplannen. Twee weken geleden was er al een protestbijeenkomst in Den Haag. Het weer, periode met zon afgewisseld door wolkenvelden. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur ligt tussen 20 graden op de Wadden en 27 in Limburg. Morgen broeierig warm bij 27 graden. En opnieuw stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort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 champion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 sun feeling hard to love. Can you hear me? Whoa, how to love. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 你们。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 ZFM Zandvoort.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 anywhere. There's a magical world we can share, and a new world, me and you, girl, dancing easy. Nice and slow. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.